Kees met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. Het besluit van het Openbaar Ministerie betekent dat Holleder nog deze maand vrijkomt. Hij zat een gevangenisstraf uit van 9 jaar voor het afpersen van vastgoedhandelaren. Holleders naam is ook veelvuldig in verband gebracht met een reeks liquidaties. Ook de kroongetuige in het proces heeft Holleder genoemd als opdrachtgever van liquidaties. Het besluit om niet te vervolgen is genomen na overleg tussen het OM, de Nationale Recherche en de Amsterdamse politie. Het is niet uitgesloten dat justitie later besluit om Holleder alsnog te vervolgen. In Zuid-Soedan zijn de afgelopen dagen zeker duizend doden gevallen door geweld tussen twee stammen. Het is de grootste stammenoorlog in het gebied in jaren. Vredestroepen van de Verenigde Naties staan machteloos doordat ze ver, veruit in de minderheid zijn. De VN raadt de bevolking aan om te vluchten. De twee stammen beschuldigen elkaar van het stelen van vee en het vermoorden van stamleden. In de Amerikaanse staat Washington is de politie bezig met een klopjacht op een Irak-veteraan. Een groot natuurgebied is gesloten na de moord op een boswachter. Ze werd doodgeschoten bij een wegblokkade die ze zelf had opgezet. De verdachte is een Irak-veteraan van 24. Hij wordt ook gezocht voor een schietpartij op een nieuwjaarsfeest, waarbij vier gewonden vielen. In het Belgische Maldegem heeft een voormalige bakkersvrouw wekenlang zout gestrooid op de taartjes van haar opvolgers. De vrouw was jaloers op het succes van het stel dat het bedrijf van haar had overgenomen. Ze woonde nog steeds boven de bakkerij en moest om thuis te komen door de winkel heen lopen. Daardoor kon ze onopgemerkt haar gang gaan. Na klachten over zoute taartjes schakelde het bakkerskoppel een privédetective in. Met behulp van camera's werd de vrouw betrapt. Ze moet waarschijnlijk een schadevergoeding betalen. Het weer, vanmiddag stapelwolken en zonnige perioden, ook enkele buien met kans op hagel. Het wordt maximaal 10 graden.